7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het reisadvies voor de Belgische provincie Antwerpen wordt vanavond nog aangepast. Haagse bronnen bevestigen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken... vanaf vanavond code oranje hanteert voor Antwerpen. Dat wil zeggen dat vakantiereizen dringend worden afgeraden. In Antwerpen stijgt het aantal coronabesmettingen de laatste tijd sterk. De autoriteiten hebben de maatregelen al verscherpt. Zo zijn mondkapjes overal verplicht en komt er een avondklok. Hoewel het aantal besmettingen nog niet afneemt... vindt het kabinet dat het goed gaat met de bestrijding van corona in Nederland. Minister De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer... dat vooral regionale maatregelen het virus nu onder controle moeten houden. Morgen komen de burgemeesters van, de veilig, van Veiligheidsberaad vervroegd bijeen om over de huidige situatie te praten. Vooral in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland neemt het aantal besmettingen toe. Het kabinet wacht ondertussen nog op een advies van het Outbreak Management Team over mondkapjes. Waarschijnlijk zullen de ministers daar later deze week een besluit over nemen. Studentenverenigingen in Rotterdam starten samen met de gemeente een campagne om studenten te wijzen op de gevaren van het coronavirus. Dat is afgesproken in een gesprek tussen de verenigingen en burgemeester Abu Taleb. Gisteren bleek dat een groep van 10 tot 20 studenten uit Rotterdam besmet is met het virus. Volgens de verenigingen verslapt de aandacht en gaan ze er alles aan doen om studenten te wijzen op de risico's. In Egypte zijn vijf vrouwen die actief waren op het sociale medium TikTok... veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Ze moeten ieder ook 16.000 euro boete betalen. Volgens de rechtbank hebben ze met onfatsoenlijke foto's en video's... de normen en waarden van de Egyptische samenleving geschonden. Het weer, periode met zon en in het noorden nog kans op een bui. Het is 18 tot 23 graden. Later vanavond en vannacht is het ook droog en een graad of 12. Ook morgen flinke periode met zon en maximaal 23 graden.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 Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een country Countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over. en de act van de maand.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 En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. news is out all over town that you've been seen a around. I know that I should leave, but then I just can't. that I should not complain. I love you still. You win again. Crossroads, number 1 country hit baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you, and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget, cause I'm just a little bitty puppy, I caught you honky-tonkin' with my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore when you come home. I'm feeling for the knob on the door. Well, tell me why, baby, why? baby, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, my baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, my baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project, heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby... samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. paper bag that holds the bottle and feel the wheels are rumbling neath the floor and the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steam others with their babes asleep rocking to the gentle beat the rhythm of the rails is all New Orleans. I'll be going 500 miles when the day is done. Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass. in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend.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 De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. Jet zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster.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 passes by And like the moon turns the tide 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Crossroads. Country Tiptopper. can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the tables down at El Frente. Another entry in the log, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make a movie about long forgotten times friends, drink some rum and visit family shrines. dogs and roosters frolicked on. Needs nothing. this phrase, it cries. Alice photograph or a Kenneth and rhyme. If you're looking culito de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice. Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Lund... er zijn mensen die western music maken en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused. Them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views, and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific. And let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me want to hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them on the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. And There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In the spotlight. spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. This song's for you. Straight from my heart. A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. song is just for you. Straight from it play. You'll know right from the start. This song is just for you, straight from at home. There's a sweet thing got a hole. Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. if you don't walk right. Morning comes when there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering.